Jan van der Putten met het NOS-journaal. VV Jos van Rij stapt op als wethouder van Roermond en als Eerste Kamerlid. Dat heeft hij gezegd aan het begin van een spoedvergadering van de gemeenteraad van Roermond. Van Rij wordt verdacht van corruptie en het schenden van zijn ambtseed. Hij zou vertrouwelijke informatie hebben doorgespeeld aan partijgenoot Ricardo Offermans... over de selectieprocedure voor een nieuwe burgemeester voor Roermond. Offermans heeft zich vandaag teruggetrokken als burgemeesterskandidaat. De rechtbank in Amsterdam doet morgenmiddag uitspraken in de zaak over het derde deel van de biografie van Gerard Reven. De voormalige partner van Reven, Joop Schafthuizen, eist in een kort geding dat de boeken uit de schappen worden gehaald. Het boek De Late Jaren is sinds vorige week vrijdag verkrijgbaar. Schafthuizen probeert al langer de biografie van Gerard Reven tegen te houden. Volgens hem staan in het boek citaten die een verkeerd beeld geven van het leven van Reven. De gouverneur van Curaçao, Frits Goedgedrag, heeft om gezondheidsredenen zijn ontslag ingediend. Hij vindt dat hij na medische behandeling zijn werk niet volledig kan hervatten. Goedgedrag was van 2002 tot 2010 de laatste gouverneur op de Nederlandse Antillen. Na de opheffing van de Antillen was hij de eerste gouverneur op Curaçao. De gouverneur is de vertegenwoordiger van de koningin op het eiland en fungeert daar als staatshoofd. Goedgedrag wordt voorlopig vervangen door de waarnemend gouverneur op Curaçao van der Pluim. De arrestatiebevelen tegen Tanja Nijmeijer zijn tijdelijk ingetrokken. Ze kan daardoor meedoen aan de vredesonderhandelingen met de Colombiaanse regering in Havana op Cuba. Als de rebellen de onderhandelingen afbreken, zijn de arrestatiebevelen weer van kracht. Sinds vorige week onderhandelen de FARC-rebellen met de Colombiaanse regering in Oslo. Volgende maand verplaatsen de gesprekken zich van de Noorse hoofdstad naar Havana. De veer nog vannacht op veel plaatsen nevelig en mistbanken. Morgen eerst nog mist en bewolkt.